Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Kazachstan zijn ruim 5000 mensen opgepakt. Dat laat de regering in Kazachstan weten. De mensen die zijn aangehouden worden verdacht van moord, vandalisme, geweldpleging en diefstal. Afgelopen week waren er grote demonstraties nadat de regering de prijzen van brandstof had verhoogd. Ook werd er geprotesteerd tegen de corruptie in het land. De regering laat weten dat 16 leden van veiligheidstroepen zijn omgekomen. Over dode demonstranten wordt niets naar buiten gebracht. Misdaadverslaggever John van den Heuvel zegt dat hij afgelopen week op de A2 al een tijdje werd achtervolgd door motoren en een tweede auto. De snelweg werd donderdag drie kwartier lang afgesloten vanwege de verdachte situatie. Bij RTL Boulevard reageerde Van den Heuvel voor het eerst op de gebeurtenis. In de Audi van een verdachte zijn volgens Van den Heuvel meerdere spullen gevonden. Er zijn geen strafbare dingen gevonden in die auto, maar bijvoorbeeld wel een bivakmuts. Nou, het is volgens mij niet heel koud. Eh, ja, waarom zit je in een auto met, met een bivakmuts? Ook lag er een cryptotelefoon die criminelen vaak gebruiken om beveiligde berichten te versturen. In Brazilië zijn zeven mensen omgekomen toen ze bedolven raakten onder een stuk klif. Een deel van een rotspartij aan een groot stuwmeer brak af en viel op twee bootjes met daarin groepjes toeristen. Drie mensen worden nog vermist. Waardoor de rots is afgebroken is nog niet bekend. En Lego Hazes is eindelijk weer thuis. Het beeld van de zanger verdween vlak na de kerst van de Dam in Amsterdam. Dat bleek een stunt te zijn van een vereniging uit Friesland. Zij had het als grapje meegenomen. Deze horecabaas had het beeld betaald en kon wel om lachen. Kwestie van vertrouwen in de mensen en hij staat er weer. En we hebben nog een leuk aardigheidje gehad, dus nou prima toch. Een stukje vrolijkheid in de stad terug, hè. Kunnen we wel gebruiken. Als goedmakertje gaven de Vriezen ook nog wat flessen kruidenlikeur. Het beeld staat de komende dagen nog op de Dam. Daarna gaat het naar het kantoor van die horecaondernemer. Het weer nog. Vanochtend nog een enkele bui. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen droog en is er af en toe zelfs wat zon. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Een van de langslopende programma's van Radio ZFM in Zandvoort. Um, ja, vandaag hebben we op de draaitafel een heel aantal stukken. En van alles wat, zullen we maar zeggen. Eh, om het nieuwjaar te beginnen, een greep uit de platenkast. We gaan van links naar rechts en van boven naar beneden in die platenkast. Natuurlijk veel Nederlands repertoire en, en eh, Nederlandse artiesten... die normaal gesproken bij ons in de krocht zouden komen. Maar ja, we weten het allemaal, voorlopig is het allemaal even in de ijskast vanwege de coronamaatregelen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Welkom. En de komende twee uur gaan wij allemaal mooie dingen doen. Zoals nu James Taylor en Michael Brecker op de sax. Don't let me be lonely tonight. Do me wrong. do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely. say goodbye and say hello. You know, it's sure as good to see you, but it's time to go. Don't say down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. That's been turning my world upside down. right now. Yeah. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Night James Taylor. Op 7 januari 1955 werd in het Minerva, Minerva Paviljoen in Amsterdam... Nederlandse jazzgeschiedenis geschreven... want daar vonden de eerste naoorlogse studioopname plaats... van een jonge generatie moderne jazzmuzici... met als motto Jazz from Holland... Er is toen een opname gemaakt eh, van het kwartet Rob Matna... aan de piano, Karel Rijs als saxofoon... Dick Bezemer op de slagwerk en Wessel Ilke op het... Eh, Dick Bezemer op de bas en Wessel Ilke op het slagwerk. En deze glashelder opnamen die zijn eh, heruitgebracht. En ik ga graag laten horen van deze, zullen we maar zeggen geluidsdrager Pioniers... ga ik laten horen Easy to Love. was eh, de, Jeffro, de Jaffo Gate Quartet. Een Nederlandse groep die eh, eh, in 1983 is opgericht. En heel veel doet tijdens kerkdiensten, huwelijksinzegeningen... bedrijfsfeesten en jazzfestivals. Een beetje de, in de sleep van de Deep River Quartet, de, het orkest, de, groep die een aantal jaar geleden is opgehouden te bestaan. En eh, deze jongens spelen allemaal in de stijl van de Mills Brothers. Heel veel Amerikaanse zangers en zangeressen... die eh, grote furoren hebben gemaakt... zijn allemaal begonnen in eh, kerk- en gospelkoren. Dit terzijde. Ik ga nou iets laten horen, nog een stukje... van Nederlandse bodem Jazz from Holland van Weleer. En dan heb ik het over het kwartet van Ger van Leeuwen. Dat was een, eh, een jazzgroepje, een jazzkwartet... dat eh, in de jaren 60 meebewoog in de richting van de afstervende jazz... maar in de aanstormende popwereld. En die Ger van Leeuwen heeft nog heel veel in Zandvoort gespeeld... in eh, toenmalige clubs hier... En wellicht zijn er nog oudere luisteraars die dat nog zich goed herinneren. We gaan nu luisteren naar het kwartet Ger van Leeuwen... met de zang van Riedel van Kleef. Een zangeres die ook bij de Dutch Winkel destijds eh, heeft meegedaan. En wij gaan horen het nummer Anytime. nu luisteren naar Benny Carter, een eh, Amerikaanse multi-instrumentalist. Begon als trompetist, maar uiteindelijk bekend geworden als orkestleider... arrangeur, componist en vooral als saxofonist. En die heeft 60 eh, jaar lang eh, de toon aangegeven in de, de ontwikkeling van de jazzmuziek. Hij is van oorsprong Amerikaan, heeft lang in Londen gewoond... En daar in allerlei orkesten gespeeld. En uh, de, zijn dingen gedaan. En uiteindelijk eh, is hij overal gevraagd en heel veel gespeeld. We gaan nu luisteren naar uh, eh, Benny Carter. En zijn vertolking van een Gershwin song A Foggy Day in London Town. is een eh, abrupt einde, zullen we maar zeggen. Ik eh, had het eh, eerder in dit programma over gospelkoren... en de opleiding die veel vocalisten hebben gehad... in koren en kerkkoren en in gospelkoren. Nou, één zo iemand is mevrouw Etta James. En die heeft een stem de, volgens mij heeft hij nooit een microfoon nodig gehad... maar bereikte ze de laatste banken in de grootste kathedraal. We gaan eh, luisteren naar Etta James in een prachtige song Stormy Weather. van het leven mooier vertolken dan Etta James. We gaan naar eh, een gitarist, een fantastische swinggitarist. Zoon van een nog grotere swinggitarist. Eh, en dan heb ik het over John Pizzarelli. En we gaan luisteren naar een standard Sometimes I'm Happy. be. Sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the sky. I can find the sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you. But when I hate you, it's cause I love you. That's how I am. Sometimes I love you. Sometimes I hate you. But when I hate you, it's cause I love you. That's how I am. happy when I'm with you. I'm happy when I'm with you. Ja, John Pizzarelli. Sometimes I'm happy. Het Nederlandse toporkest, de Dutch Swing Band bestaat dit jaar 75 jaar. Dat is een behoorlijke leeftijd. En al die tijd is het orkest rechtop staand gebleven. Met natuurlijk allerlei wisselende bezittingen. En ehm, ja, als je dan in de platenkast eh, iets wil laten horen... van deze jubilerende groep... dan eh, is het nog moeilijk. Want de een vindt die periode leuk, de ander die periode. Ik heb gekozen voor een... Ehm, een stuk eh, uit de periode dat de bezetting bestond uit Bert Boeren, trombone. Eh, die is er, heeft er een tijd ingespeeld, is er uitgegaan. En sinds kort speelt hij weer trombone in de Dutch Winkelers dus Band. Adrie Braat, al heel lang de leider en de basspeler. Wijlen Bob Dekker op het slagwerk. Bob Kaper op de klarinet en altsax. Eh, Fred Pruim op de piano en Michel Varenkamp op de trompet. En ehm, ze hebben een hele tournee in gedachten voor dit jaar. Maar daar wordt per maand natuurlijk een stukje afgeknabbeld. Want eh, de corona die laat dingen nog niet toe. Eh, ik zei het al dat hun bezetting regelmatig wisselt. Want er, gaat iemand weg en er komt iemand bij. De laatste wijziging is het feit dat eh, de in Zandvoort zeer bekende vibrafonist, schuine streep, drummer Frits Landersbergen... Eh, nu is toegetreden tot de Dutch Winkelers Band als slagwerker. Ik ga laten horen een stuk van Ellington... Things Ain't That They Used To Be. Every time, every time we say goodbye, I die a little. Dat was eh, Simply Red. Ik ga nu nog even een stukje laten horen van eh, Gershwin. En dat wordt gespeeld door de big band van Count Basie... met Joe Williams. En die zingt It's Wonderful. wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awful nice, it's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that you should care for me. should care that you should care for me. It's awful nice, paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. It's wonderful marvelous that you should care for me. Nou, dat eh, staat als een huis, zullen we maar zeggen. Dat kunnen we ook niet anders verwachten van meneer Count Basie. Ik heb nu op de draaitafel een stuk van de Nederlandse zang Close Harmony groep Frommerman. Eh, genoemd naar Harry Frommerman. En dat was eh, destijds de oprichter en leider van het beroemde Berlijnse ensemble... de Comedian Harmonists, die eh, eh, heel veel furoren maakte in het Europa van toen. En Frommerman treedt elk jaar op in Haarlem rondom de kerst maar ja, dit jaar ook daar ging het niet door... vanwege de maatregelen die we allemaal eh, ondergaan. En ik ga om die reden toch iets laten horen van hen. Frommerman, 60 Seconds Got Together. seconds got together and they decided to become a minute. Sixty minutes got together and they decided to become an hour. Twenty-four hours kept ticking away together and they decided to become a we. As they grew and grew, that 52 weeks decided to become a year. That's why 60 seconds every minute, 60 minutes every hour, every hour and every day and every year. All I do is dream of you, my dear. kept taken away, and they all voted to call it a day. That's why sixty seconds and Ik had het eh, eerder in dit programma over het jubileum van de Dutch Winkelers Band. 75 jaar, maar er is altijd baas boven baas. En dat zijn de Ramblers. Opgericht in 1926, dus 96 jaar. En ze spelen nog steeds. Dat is natuurlijk ook weer bijzonder, net als die Dutch Winkelers. Ik ga laten horen een stukje uh, van de Ramblers uit de periode dat ze eventjes niet in Nederland mochten komen. En dat is de periode 1945-1948. Ehm, dat heet dan de Remlers in Brussel. Uh, een van de Remlersleden was Marcel Tielemans. Dat was een Belg. En die had connecties in België. Omdat ze het orkest in de oorlog eh, een beetje met alle winden mee eh, waaide. Zo leek het. vond men het beter dat ze een tijdje niet in Nederland gingen optreden. En uit die Belgische jaren... Eh, muzikanten die gaan natuurlijk allemaal door met muziek maken. Laat ik horen een stuk You Made Me Love You. bijna op. ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Maar na nieuws en reclame is er nog een uur met heerlijke muziek. Van alles wat uit de platenkast. Vooral eh, Nederlandse artiesten die hier normaal gesproken in de krocht zouden optreden of hebben opgetreden. Dus ik zou zeggen, eh, tot zometeen na eh, reclame en journaal. En we gaan afsluiten het eerste uur met de music of Jimmy Van Heusen, Walking Happy. There's the kind of walk you walk When the world's undone you, there's the kind of walk you walk when you're walking proud.